Gert Kluk met het NOS Journaal. Het korps kan met een grote leegloop... doordat de militairen in 2022 van Doorn naar Vlissingen moeten verhuizen. De militairen die nu in de provincie Utrecht zijn gestationeerd... zien het niet zitten om naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant. In het eerste kwartaal van dit jaar vertrokken 73 mariniers. In de voorgaande jaren waren dit er gemiddeld niet meer dan 23 per kwartaal. De Koninklijke Marine erkent de problemen... maar zegt dat die nog geen invloed hebben op de gevechtskracht. De Verenigde Staten en Zuid-Korea houden ook dit jaar samen een militaire oefening... ondanks de toenadering met Noord-Korea... en de mogelijke topontmoeting tussen president Trump... en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefening was eerder uitgesteld vanwege de Olympische Winterspelen. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het besluit... om de militaire manoeuvres door te laten gaan. Het kabinet wil de eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en aanpakken. Daarvoor wordt een campagne gestart die 26 miljoen euro kost... Onderdeel daarvan is dat mensen boven de 75 eens per jaar iemand op bezoek krijgen die kijkt of ze hulp nodig hebben. Ook komt er een meldpunt waar mensen hun vermoedens over eenzame bejaarden kwijt kunnen. De Paralympische atleten die hebben meegedaan aan de Spelen in Zuid-Korea zijn terug in Nederland. Op Schiphol werden de sporters verwelkomd door familie en vrienden. Nederland was succesvol in Zuid-Korea met drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille. Misbruikslachtoffers van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein mogen voortaan vrij uitspreken over wat ze hebben meegemaakt, zonder dat dat gevolgen heeft. De geheimhoudingscontracten die ze hadden getekend zijn door het filmbedrijf ingetrokken. In een verklaring staat dat Harvey Weinstein maandenlang heeft geprobeerd zijn slachtoffers monddood te maken door ze te wijzen op de geheimhoudingsverklaring. Oldtimers blijven populair in Nederland. In vier jaar tijd is het aantal met een kwart gestegen tot meer dan 140.000. Vooral Volkswagen zijn populair, gevolgd door Mercedes en Citroëns. Het weer plaatselijk kan het glad zijn door sneeuw of ijzel. In de loop van de ochtend zonnig. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Dit was het NFC. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een iets drukkere ochtendspits in de Randstad met meer dan 200 kilometer file. Eh, de meeste vertraging heb je nu op de A12, daarna Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk bijna een half uur extra. De A15 Rotterdam-Gorkum bijna een uur in de file tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West. Daar lijkt eh, meer aan de hand.